dat wij ook niet weten waar dit precies gaat eh, eindigen. Maar we zien ook heel veel collega's nou ook met burn-out klachten uitvallen. Ja. Of zou die zelf corona krijgen? Demissionair minister Hugo de Jonge zei vandaag dat code zwart nog niet in de buurt was, maar dat zien de ziekenhuizen anders. In Zwolle, Twente, de Achterhoek en Midden-Nederland zeggen ziekenhuizen dat ze bijvoorbeeld kankerbehandelingen uit moeten stellen. De KNVB, voetbalclubs en de politie hebben samen plannen gepresenteerd om relschoppers bij voetbalstadions aan te pakken. Ze willen vooral de maatregelen die er al zijn vaker inzetten. Het gaat dan om stadionverboden, gebiedsverboden en meldplichten. Ook willen ze beter gaan samenwerken. Het ministerie van Justitie werkt daarnaast aan hogere straffen voor bedreigingen. De vaccinatieplicht en de lockdown die in Oostenrijk zijn aangekondigd maken veel los. De zorg is opgelucht dat het land op slot gaat. Maar vanuit de tegenstanders en ondernemers klinkt frustratie. Kerstmarkten zien opnieuw een deel van hun omzet opgaan. In rook en de toeristenbranche spreekt van een pijnlijke maatregel aan het begin van het skiseizoen. Maar ze hebben wel begrip voor de maatregelen. Je gaat dit jaar geen harde knallen horen tijdens Oud en Nieuw. Het demissionaire kabinet verbiedt vuurwerk in de hoop zo de zorg te ontlasten. Geen sierpotten en pijlen bij de jaarwisseling dus. En dat zorgt voor gemengde reacties. Aan de ene kant snap ik het wel. Want ja, met de corona en zo, straks gaan er meer mensen in het ziekenhuis komen. Ja, dan snap ik wel dat ze het vuurwerkverbod doen. Maar aan de andere kant vind ik ook wel dat het erbij hoort. ik vind dit heel jammer, maar wel terecht. Ik hou zelf niet van vuurwerk. Dus eh, ik heb er geen last van. Maar ik vind het heel jammer voor de mensen die er echt het hele jaar naar uitkijken. Het is wel traditie, hè. Dus uh, ik ook elk jaar af met eh, vrienden. En nou in één keer weer niet. Ja, slaat echt nergens op, vind ik. Klein vuurwerk zoals grondtollen, knalerten en natuurlijk ook sterretjes is wel toegestaan. Het weer, de temperatuur komt de eh, komende nacht nauwelijks onder de 10 graden.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 is about you Is it wise enough flow From the head until my toes But somehow I don't really know All that I've been doing is without you Is it you inside my head answer you inside who says that I'll become someone else. And all in all, my mind keeps saying, This is not what I believe in, this is where it that is why it never stops Hello, again Hello, again You know you do it right. me, baby, and spend the night. Spend the night, spend the night. You know you do it right. my sisters and me. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is winter, Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden Samen met mijn hart heb ik de schat begraven.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 Dum Cry me a river. You can be so cruel, it's making me shiver. Feeling like a fool, see you on the west side. She's waiting there for you, now I got nothing. to three, it was all a dream, so you disappeared in the atmosphere.